van 4 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In het Europees Parlement is woedend gereageerd op het plan van de PVV... om Geert Wilders te nomineren voor de Sakharovprijs. PVV-eurofractieleider Matlener wil Wilders kandidaat stellen voor de prestigieuze onderscheiding... en probeert daarvoor genoeg handtekeningen te verzamelen. De Sakharovprijs van het Europees Parlement gaat ieder jaar naar iemand die strijdt voor de vrijheid van meningsuiting... CDA-europarlementslid Van de Kamp vindt het plan van de PVV ongepast. Collega Berman van de PvdA is woedend. Volgens hem staan de ideeën van Wilders haaks op die van de beroemde Russische dissident Zagarov. De Sakharov-prijs ging eerder naar onder andere Nelson Mandela. De nieuwe Amsterdamse burgemeester Van der Laan hoopt dinsdag het Nederlands voetbalelftal te kunnen huldigen in de hoofdstad. Van der Laan zei dat in zijn toespraak ter gelegenheid van zijn installatie als burgemeester. Momenteel wordt er nog druk overlegd over een eventueel kampioensfeest door de gemeente Amsterdam, de politie en de KNVB. Op welke manier een eventuele, eventuele huldiging plaats heeft is nog niet bekend. Ook de spelers hebben daarbij volgens de organisatie inspraak. Er wordt gedacht aan een rondvaart en een huldiging op het Museumplein. Op Radio 1 zei politiechef Welte dat voor een kampioensfeest alles uit de kast moet worden getrokken. De oud-dictator van Panama, Noriega, is in Frankrijk tot zeven jaar cel veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. Noriega zat in de Verenigde Staten al een lange celstraf uit voor drugshandel en witwassen. Hij kwam in 2007 vrij. Afgelopen april werd hij door de Verenigde Staten uitgeleverd aan Frankrijk. Noriega zou in de jaren 80 geld uit de drugshandel hebben witgewassen bij Franse banken. In 1999 werd hij daarvoor door een Franse rechter alles bij verstek veroordeeld. De 76-jarige oud-dictator vindt dat hij het slachtoffer is van een politieke hetze van de Verenigde Staten. Het weer. In het noordwesten mogelijk wat regen. Morgen vrij zonnig en het wordt 23 tot 30 graden.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 We reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Onder bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. we zijn er weer bij en dat is prima. FIFA Hollandia, we houden van het voetbal, we gaan het tegenaan. En Met elf oranje helden zijn we nummer één. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt. Laten we geen tegenstander heel, wij zijn sterk als een leeuw.